Trudy Ventreeg met het NOS-journaal. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau. Het kabinet is nu bij elkaar voor de eerste vergadering sinds de vakantie. Volgens De Jager staat Nederland er in vergelijking met veel andere eurolanden goed voor. Hij benadrukt dat de kabinetsleden de afgelopen tijd onderling veel contact hebben gehad. De groei van de Franse economie is gestagneerd. In het tweede kwartaal was er geen groei, terwijl er in het eerste kwartaal nog een groei was van 0,9 procent. Door de laatste cijfers neemt de druk voor verdere bezuinigingen toe. Op de effectenbeurzen lijkt de rust weergekeerd. In Amsterdam begon de AEE-index vanochtend in het rood, maar inmiddels staat er een winst van meer dan een procent op de borden. De koersen stijgen vooral dankzij koopjesjagers. Ze kopen aandelen in de hoop dat die na de koerstalingen van de laatste weken weer meer waard worden. Behalve op de A13 is er afgelopen zondag ook op auto's op andere snelwegen geschoten. Zondagmiddag en avond gebeurde dat op de A12 ter hoogte van Harmelen en het Prins Klausplein. En op de A16 op de Van Brienenoordbrug en bij het knooppunt Ridderster. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om dezelfde schutter. Er zijn inmiddels 19 aangiftes. Motorclub Satudara ontkent samenwerking met de Duitse motorclub Bandidos. Er was sprake van dat de Molukse motorclub zo een blok wilde vormen tegen andere motorclubs in Nederland. Verder zegt Satudara dat er geen ruzie is met de Hells Angels. Eerder werden Harley-dagen afgelast vanwege mogelijke confrontaties tussen de twee grootste motorclubs van Nederland. In een zorgcentrum in Leeuwarden is de 109-jarige Geertruider Draaisma overleden. Ze was sinds november vorig jaar de oudste inwoner van Nederland. De Friesin was nooit getrouwd en rookte tot het laatst. Cor Geurts uit Rotterdam is nu de oudste mens in Nederland. Hij is ook 109. Geurts wil geen publiciteit en daardoor is het onbekend hoe het met hem gaat. Het weer in het noordwesten en westen bij zo'n 21 graden droog en periode met zon. In het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer voor 1 Brugge 2. A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt het Rotterpolderplein 3. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt het Kleinpolderplein 2.